Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Wilders is op alle punten vrijgesproken door de rechtbank in Amsterdam. Hij is niet schuldig bevonden aan groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie van moslims. Wilders noemt de vrijspraak op alle punten een overwinning voor de vrijheid van meningsuiting. De PVV-leider zei dat er een last van is afgevallen en hij wil zich nu weer helemaal op de politiek richten. Premier Rutte noemde de vrijspraak prima nieuws voor Wilders. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten heeft op het plein in Den Haag honderden demonstranten toegesproken. De betogers hebben zich daarbij het Binnenhof verzameld om te protesteren tegen de geplande ingrepen in het persoonsgebonden budget, het PGB. De staatssecretaris heeft geprobeerd het beleid uit te leggen. Ze werd uitgejoeld. Het debat in de Tweede Kamer over veranderingen van het PGB begint straks om twee uur. De vervoersbedrijven HTM en GVB spannen in navolging van de RET een kort geding aan om een nieuwe staking in het stadsvervoer te voorkomen. Werknemers van de OV-bedrijven in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam willen woensdag de hele dag het werk neerleggen. Ze zijn kwaad over de aangekondigde bezuinigingen. De bedrijven zijn ook tegen de bezuinigingen, maar vinden de acties nu te groot worden. De baby van het 12-jarige meisje dat was misbruikt door haar vader is door de rechter definitief toegewezen aan bureau jeugdzorg. De vader is uit het ouderlijk gezag ontzet. Voor het meisje en haar baby veranderde niets. Ze woonden al samen bij een pleeggezin onder voogdij van bureau jeugdzorg. Het meisje kreeg haar baby tijdens een schoolreisje. Staatsbosbeheer heeft het Nationaal Bossenfonds opgericht. Bedrijven kunnen daarin geld storten om extra bossen aan te leggen. In 2015 wordt het budget van Staatsbosbeheer gehalveerd. En de organisatie wil met het fonds de bezuinigingen op de natuur opvangen. Bedrijven zouden met het planten van bomen de CO2-uitstoot kunnen compenseren. Het weer, buien met kans op onweer. Bij een stevige zuidwestenwind is het maximaal 18 graden. Ook morgen wisselvallig met in het westen af en toe zon. Dit was het. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad wat files op de A1 Amsterdam-Amersfoort.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 Vivid poems recited on top of the groove. Smooth mind, floating like a butterfly. Notes set afloat, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip. bop, funk confusion, a fly illusion Keeps you coasting on the rhythm you're cruising Up, down, round and round, round the profound But nevertheless, you got to get down Fantasy freak through the beat, so unique, you move your feet the sweat from the heat.